Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nergens meer veilig in Beirut, dat zegt de burgemeester van de stad bij de BBC. Volgens hem heeft Israël doelwitten in alle delen van de Libanese hoofdstad. Ook zei de burgemeester dat er in Beirut geen plek meer is voor vluchtelingen. Alle opvangplekken zitten volgens hem vol. De Amerikaanse president Biden zegt dat mensen in het orkaangebied nu echt moeten evacueren. Orkaan Milton komt op Florida af en het kan de zwaarste orkaan in jaren worden. If you're evacuation orders, you should evacuate now. Now, now. You should have already evacuated. It's a matter of life and death. And is not hyperbole. It's a matter of life and death. Vorige week kreeg het zuiden van de VS al te maken met orkaan Helene. Daarbij kwamen 225 mensen om. Een taxichauffeur die vorig jaar tijdens Pride Amsterdam een drag queen aanreed... heeft een werkstraf van 60 uur gekregen. De drag queen had een taxi gebeld en toen hij aankwam rijden... reed de taxichauffeur hem aan. De rechter besloot dat de chauffeur naast de werkstraf een voorwaardelijke gevangenisstraf krijgt van een maand. En ook kan hij zijn rijbewijs zes maanden kwijtraken als hij zich de komende tijd niet gedraagt. Er is een flink tekort aan donorbloed voor honden en katten. En dat is een probleem. Deze dierenarts vertelt dat huisdieren met een auto-immuunziekte bijvoorbeeld donorbloed nodig hebben. Of na een ongeluk. Bij eh, aangereden dieren die een inwendige bloeding hebben en een operatie moeten ondergaan... kan een bloedtransfusie eh, ja, toch helpen om ze stabiel genoeg de operatie in te laten gaan. Jij zegt eigenlijk, eh, als je wil, doe het. Zeker. Ja, het geeft een, eh, een, deel voldoening ook als je weet dat je eh, hebt bijgeholpen met, eh, met het redden van een ander dierenleven. Bij sommige dierenziekenhuizen houden ze speciale bloeddonatiedagen. Alle gezonde honden en katten kunnen dan bloed doneren. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht kan er een bui vallen. Morgen vooral in het zuidoosten een natte dag. Op andere plekken een mix van zon en wolken bij een graad of 16. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files nog in de regio Amsterdam. Om te beginnen de A10 tussen Amsterdam over Amstel en Knopen de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek en Waterland heb je nog 10 minuten op onthoud.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 I plan to love him all I can. What is more exciting than the crisp, brisk weather in the fall? It's especially delighting when you got a guy so handsome and so tall, and that's why I'm in the mood for this October. I found an end in summer, man. You can talk about Maytime and a spring romance. But even the snowy white December doesn't have a chance. Cause I am in the mood for this October. I caught him in the autumn. Hele goedemorgen, welkom eh, bij ZFM Jazz, samenstelling en presentatie Alco Beuving. Fijn dat je vandaag weer luistert. We zijn er weer, dus eh, het gaat iets heel moois opleveren. Ik heb er echt zin in. Ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. Van alles wat, eh, we draaien muziek van Koert Weil van een aantal mensen. we staan wat langer stil bij Dave Crushing. Dat is toch een opmerkelijke figuur in de jazz. En ja, heel veel mooie muziek. En we begonnen natuurlijk traditiegetrouw met die Calendar Girl eh, LP van eh, Julie London. En dat is oktober, dus het ging over de Oktoberman. En als het over een man gaat, moet het natuurlijk ook over een vrouw gaan. En je hebt een Engelse jazzpianist. Michael Carrick heet hij volgens mij. Die heeft ooit in 1964, uh, eh, dat is al een poosje geleden... een hele LP gemaakt, Oktober Women. Dus nou, ik zou zeggen, luister en geniet. dat was eh, Michael eh, Garrick. Eh, samen met een aantal muzikanten. En ik noem speciaal de trompetist Ian Kerr. Eigenlijk had deze meneer Garrick ook heel veel te doen met poetry en jazz in concert. mooi concept is dat trouwens. In Haarlem was er van de week ook een optreden. En dat ging ook over poëzie en jazz, maar dat misschien later nog. mooie muziek, mooie klanken voor deze zondagochtend. Beetje bewolkt, het raakt nog meer behoorlijk, maar het is op zich best een aardige temperatuur. En het is natuurlijk herfst. Old Father Time checked, so that be no doubt. call on the north wind to come on out. Then cupped his hands so proudly to shout, La di da di da di dum, tis all. trees say they're tired, they've borne too much fruit. Charmed all the wayside, there's no dispute. Now shedding leaves, they don't give a hoot. La di da di da di dum. Then the birds got together to chirp about the weather. Mm-hmm. After making that decision, in birdie like precision turned about and made a beeline myself. My holding you close really is no crime. Ask the birds, the trees, and oh, Father Time. It's just to help the mercury climb. La di da di da di dum as autumn. It's just to help the mercury climb. La di da la Tis autumn. Ja, dat waren natuurlijk de duidelijke herkenbare klanken van uh, eh, Nat King Cole. Dat klinkt nog altijd mooi en ja, je kan het gewoon in deze tijd nog draaien. Eh, wat nieuwer, en dat is uit 2024, is een cd'tje van eh, Simone Kopmaier. Dat is een eh, Oostenrijkse jazzzangeres, eigenlijk ook veel in Amerika. En die brengt ook nog wel eens regelmatig nieuwe cd'tjes uit. En dit is een cd'tje uit 2024. En daar staat een nummertje op over een stad die we eigenlijk allemaal wel kennen in Nederland. En dan heb ik het natuurlijk over de Amsterdam. En dit komt allemaal van haar nieuwste cd, Hoop. cd uit eh, van dit jaar. Ehm, ja, dan ook ik het hebben over de muziek van eh, Koert Waal. Koert Waal is natuurlijk een hele bekende eh, componist. Werkte in Weimar en Berlijn met Bertolt Brecht samen... totdat de nazi's dat eigenlijk onmogelijk maakten. Gelukkig kon hij naar de Verenigde Staten vluchten. En een Engelse alt-saxofoon heeft zijn werk uitgekozen... om een LP'tje aan te, om een cd'tje aan te besteden. Tetsim heet die cd en The Music of Kurt Weill. Hij nou heeft hij niet de allerbekendste uh, werken van Kurt Weill gekozen... maar wat onbekende werk. Maar het klinkt eigenlijk heel mooi. Ik zal een nummertje laten horen. En dat sluit mooi aan bij het vorige nummer... want het gaat over de stad Bilbao. Ook een stad met een prachtig museum. En een bijzondere stad in het noorden van Spanje. Uh, Bilbao, eh, Sam Brycer. Dan moet ik hem even opzoeken. Sam Brycer, hier heb ik hem. De Bilbao Song. Ook een heel oud nummer trouwens van Weil. muziek van eh, Sam Brycer. Alt saxofonist. Eh, en met muziek van eh, Kurt Weil, maar niet het hele bekende nummer. Heel bekend nummer is wat natuurlijk iedereen kent. Alabama Song. En die heb ik er ook ingezet. Omdat die dan gespeeld wordt door John Lewis en de USA Orchestra. Dat is een hele bekende. Die kent iedereen wel. Komt-ie. John Lewis eh, heeft in, volgens mij in 64, 65 ongeveer een, eh, CD of een LP moet ik zeggen opgenomen met het eh, ja, de USA Orchestra. En daar staat allemaal muziek op. De CD heet overigens de, de theater, theatermuziek de theatermuziek van Kurt Weill. En dat zijn natuurlijk de hele bekende nummers. En iedereen weet nog wel de uitvoering van de Doors of de, de, de, Alabama Song. Maar van de Doors, als ik dan toch op de Doors kom... heb ik iets anders klaargezet. En dat is een nummertje eigenlijk van de Morrison Hotel... Maar ja, eh, als er opnames gemaakt worden, speelt een band dat nummer wel vaker. En een van hun versies is de jazzversie van Queen of the Highway. Vind ik zelf wel een heel mooi nummer. Eh, Jim Morrison en zijn maten. Jazzy versie. Ja, is a princess, queen of the highway. Sign on the road said, Take us to Madre. No one could save her, save the blind tiger. He was a monster, black dressed in leather. She was a princess, queen of the highway. Now they are wedded is a good girl, naked as children out in the meadow. Naked as children, wild as can be, soon to have offspring, started all over. night prachtige uitvoering van eh, dit nummer Queen of the Highway. Wat eh, normaal op de eh, LP staat Morrison Hotel. Maar dit nummertje staat op een LP ter gelegenheid van 40 jaar Morrison Hotel of zoiets. Een mooie uitvoering met bijzondere aandacht van een lekker baslijntje. En Ray Mazurek die op de toetsen speelde. Mooi nummertje. Dan kom ik eigenlijk bij een figuur die ik heb leren kennen door een film en dat was de film Heaven Can Wait. Misschien herinner je het nog. Een American voetbalspeler die, is, die maakt een trainingsritje op zijn fiets. Wordt aangereden in de tunnel en komt te overlijden. En, eh, ja, en, eh, en, als hij in de hemel aankomt, dan eh, is dat eigenlijk te vroeg. Want dat is niet goed gegaan. Nou, dan mag hij terugkeren naar een ander lichaam. Aardige film met hele mooie muziek. En dan ga ik even kijken wat ik had er een, iets van klaargezet. van Dave Crushon, Heaven Walk uit, uit de film Heaven Can Wait, Heaven Walk. Mooi melodietje, luister. Ja, die Dave eh, Crushen is echt een, eh, een, een eh, muzikant, zou ik bijna zeggen. Want de beste man heeft de opleiding gehad... de Universiteit van Colorado. Speelde daar met Terry Gibbs, Art Pepper, Anita O'Day, Johnny Smith. En ging later naar New York, werd begeleider en arrangeur van Andy Williams. Dus ook heel veel succes ermee gemaakt. heeft onder andere twee jaar de Catharine Valente shows gearrangeerd. En woonde in, in, die tijd ook in Nederland. En ging in de 60 jaren naar heeft bij Benny Goodman gespeeld. Heeft met eh, Sarah Vaughan, Quincy Jones, Carmen McRae werk gemaakt. Kortom, een, eh, een duizendpoot. Ik weet niet hoeveel films die eh, de soundtracks van geschreven heeft. Ik kom er later nog op terug. Een prachtige figuur. En dit was eigenlijk zo'n ik leren kennen uit deze film. Toen dacht ik, moet toch eens nakijken, want het is mooie muziek. En dan kom ik bij het Nederlandse hoekje. En het Nederlandse hoekje, daar komen een aantal mensen in naar voren... die ik eh, zeer kan waarderen. En de eerste die ik daar heb eh, neergezet is Esther van Hees... die op zich wel uit eh, Vlaanderen komt, denk ik, België... maar heeft haar opleiding wel in Nederland gehad. En die heeft een, onlangs een, een cd uitgebracht, Droevig Lied heet dat... En er staan niet zo heel veel nummers op. Maar wat erop staat, dat is wel smullen. En eh, ik ga het nummer eh, draaien van Jules de Korte. Een man die prachtige teksten maakt. Ook teksten die nu nog actueel zijn. Eh, en het nummer wat ik heb uitgekozen van deze prachtige cd... Als je overmorgen oud bent. bij je blijven, om je pijntjes weg te wrijven en je zorgjes weg te doen. Zonder al te bits te kijven als je weer praat over toe. zal je dan moeten spreken? En wie helpt je oversteken als dat niet alleen meer gaat? En wie zal de stilte breken die als indringend gezongen door de Esther van Hees. Zij werd daarbij eh, ja, ondersteund door de sublieme saxofonist eh, Michael eh, Boelens... en op piano de bekende jazzpianist Jeroen van Vliet. Eigenlijk, dat, dat, hele steek staat vol klassieke Nederlandse liederen... maar met een jazzbenadering. Echt top, top, top. Eh, ik had gezegd een Nederlands eh, hoekje. Dan kom ik terecht bij Angelo Verploegen. En ja, die heeft een, eh, ooit jaren geleden... Een, volgens mij 2022 een cd gemaakt. Als het nacht valt daar staat eigenlijk allemaal muziek op die je eigenlijk in de late avond moet horen. Maar het is gewoon hele mooie muziek. En onder andere een van mijn favoriete nummers staat erop. A Nightingale Sang in Berkeley Square. Ja, prachtig nummer. Mooi eh, gespeeld door uh, eh, Asilo Verploegen. Uh, mooie muziek is dat. Ik ben daar wel enthousiast over. Ehm, tijd voor iets heel anders. Tijd voor... laten we eens even kijken. Want, oh ja, ik had Dave Crushing centraal gezet. En dit is ook een nummer van Dave Crushing. Uit de film The Fabulous Baker Boys. kan je misschien wel herinneren met Michelle Pfeiffer deed daarmee. En het bekend nummer Making Whoopie. picture a little love nest down be. was natuurlijk Dave Grusin op piano en uh, Michelle Pfeiffer. Die heeft dit uh, geweldige lied eh, fantastisch gezongen voor haar doen, zou ik bijna zeggen. dan gaan we naar een andere bekende. En dat is Oscar Pettiford. En die heeft ooit een, een LP uitgebracht. En dat is In het Cello Mood heet dat. Daar staan mooie nummers op. En dit vind ik een leuk nummertje. En dat is O Adi Dong Blues. Adi Dong Blues. Leuk. van eh, eh, Oscar Pettiford. Eh, de opname is 1952. Volgens mij speelde Charles Mingus op de bas. En hij speelde zelfs Bacello. ja, mooie muziek. die, die is volgens mij niet echt oud geworden, die Oscar Pettiford is eigenlijk op 37 jaar leeft het overleden aan een, aan een bepaalde virus. Het staat me vaag bij. Niet aan de drugs of zo, maar gewoon echt ziek. Virus en afgelopen. Ging heel snel. Eh, dan kom ik bij ook weer een favorietje van me. Dat is Joni Mitchell. Eerder ging het nieuws voor de Asylum Years. Maar ik heb toch gekozen voor... Uh, eens even kijken waar ik dat neergezet heb. Joni Mitchell. Oh ja, hier heb ik hem. Uh, Both Sides. Nou heet die cd. Een cd uit 2000. Ja, ergens. Ik weet niet precies meer. Ik zal eens kijken of ik dat zo gauw kan lezen. Both Sides. Nou... 2000 precies. Nou, is mogelijk. Er staan allemaal mooie dingen op. En eh, welke kies ik? Ik neem deze. Uh, nee, At Last neem ik. ever since the night I looked at you. And found a dream that I could speak to. A dream to call my own. I found My cheek Feel like I have never known. Oh, when you smile, when you smiled at me, that's how the spell was cast. And now here we are in heaven I found my love at last I found a dream that I could speak to A dream to call my own found a thrill to press my cheek to. A thrill like I had never known. Oh, when you smile, when you smile at me, that's how the spell is cast. And now here we are in heaven. I found my love at last. Ja, mooie cd van uh, Joni Mitchell. Eh, volgens mij eh, werd de arrangementen waren van... Ja, hoe heet hij nou ook alweer? De, dirigent van het Metropool, Amerikaan. Nou, ik kan even niet op zijn naam komen. Maar mooie arrangementen, mooie cd... En ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van uh, eh, ZFM samenstelling, presentatie Auko B. En we hebben een variëteit aan muziek gedraaid. En dat gaan we twee uur ook doen. Dus ik hoop dat je twee uur er ook bij blijft. Omdat ik nu toch nog die Joni Mitchell hoog in het vaandel heb staan... draai ik iets van de Asylum eh, Years. En eh, dat is de Fury Sings the Blues. Dat doe dat, deze loopt door tot de klok van 11 uur. Veel plezier, tot tijd voor de koffie en tot zo direct. street is coming down. Sweetie snack Bar boarded up now. And there goes the tailor, and the shine boy's gone. Faded out with ragtime blues. Hand is cast in bronze, and he's standing in a little park. With his trumpet in his hand, like he's listening back to the good old band. Fairfield shoes. Old Furry sings the blues, propped up in his bed with his dentures and his leg removed. And Jenny's there for her kindness and Furry's beer. She's the old man's angel overseer. gray decay. They chew the last few dollars off old Beale Street's carcass. Carrion and mercy. Blue and silver sparkling drums. Cheap guitars, eye shaped guns. Aimed at the hot blood of being unknown. the blues. Bring him smoke and drink, and he'll play for you. It's mostly muttering now, and sideshow spiel. But there was one song he played I could really feel. the street. She's silent, waiting for the record's beat. Silent, staring at her stolen name. Diamond boys and satin dolls, bourbon laughter, ghost history falls to parking lots and shopping malls. As they tear down old Beale Street, old furry things points a bony finger at you and says, I don't like you. <laughs> Everybody laughs as if it's the old man's standard joke, but it's true. We're only welcome. Baby, you understand me now.